Meijer met het NOS-journaal. De leiders van de coalitiepartijen komen in de ochtend opnieuw bij elkaar... om te praten over de aanvullende asielmaatregelen... die PVV-leider Wilders vorige week presenteerde. Afgelopen avond spraken de leiders een uur met elkaar. Na afloop herhaalde Wilders zijn eisen en zei hij dat het geen aangenaam gesprek was... en dat het er niet goed uitziet. Eerder zeiden de fractieleiders van VVD, BBB en NSC dat er geen reden is om het kabinet te laten vallen. Duitsland gaat door met het aan de grens terugsturen van asielzoekers. De Duitse bestuursrechter oordeelde afgelopen dag dat het weigeren van asielzoekers aan de grens onrechtmatig is. Maar minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt laat weten dat de regering doorzet. De nieuwe Duitse regering begon vorige maand met het wegsturen van mensen die aan de grens asiel aanvragen. De man die zondag in de Amerikaanse stad Boulder mensen aanviel bij een pro-Israëlische manifestatie is aangeklaagd voor een haatmisdrijf. Bij de aanval met brandbommen en een zelfgemaakte vlammenwerper raakten twaalf mensen gewond. De verdachte raakte zelf ook gewond. De man van 45 heeft tegen de politie gezegd dat hij de aanval al een jaar van plan was... dat hij het gemunt had op wat hij een zionistische groep noemde. De gemeente Rotterdam gaat door met het inzetten van boa's tegen seksuele straatintimidatie. De proef van een jaar loopt volgende maand af, maar de gemeenteraad plakt er nog een jaar aan vast en breidt de ploeg van handhavers uit. Sinds 1 juli vorig jaar is grensoverschrijdend gedrag op straat strafbaar. Het is sindsdien slechts één keer gelukt om een verdachte voor de rechter te krijgen. Het weer, vannacht is het helder. Het koelt af naar 5 tot 10 graden. Komende dag overdag eerst zon, later meer bewolking... en aan het eind van de middag in het westen ligt de regen.